4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam... betaalde kort na de moord zijn schulden af. Dat bleek tijdens de eerste zitting in de zaak tegen Germo B. Ook vond de politie een schoenendoos vol geld op zijn slaapkamer... en hij rekende contant een auto af. Of B daadwerkelijk de moordenaar is, weet het OM niet. Hij wilde naar Suriname vluchten toen hij eind september werd opgepakt. Volgens justitie stond hij al in de rij op Schiphol. B blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wil het parlement de bevoegdheid geven om de Russische premier te kiezen. Dat zei hij in zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement. De premier wordt nu nog aangewezen door de president, die zelf rechtstreeks wordt gekozen. Premier Medvedev heeft zijn aftreden en dat van zijn ploeg aangekondigd. En daarmee wil hij Poetin de ruimte geven om een nieuwe regering samen te stellen en om veranderingen door te voeren. Medvedev wordt de tweede man van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Het verdachte pakketje bij een Joods restaurant in Amsterdam bevat geen explosieven. Een medewerker van het restaurant vond vanochtend voor de deur een doos waar draadjes uitstaken. De politie had de straat waar het Joodse restaurant aan ligt uit voorzorg ruim afgezet. Acht mensen moesten tijdelijk hun huis uit. Het restaurant is eerder doelwit geweest van vernielingen. En de wachtlijsten voor verpleeghuizen zijn opnieuw langer geworden. Tijdens de regeerperiode van het huidige kabinet is het aantal wachtenden opgelopen van 10.000 naar bijna 19.000. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat minister De Jonge meer doet om die wachtlijsten terug te dringen. Het weer tot slot, het regent en het is rond de 10 graden. Aan het einde van de middag wordt het in het westen droog, in de vroege avond ook in het oosten. Morgen dan zijn er perioden met zon. Het blijft het meest droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat al zo'n 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging is er op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Daar heb je namelijk al 20 minuten tijdverlies. En op de A4 is het natuurlijk ook weer erg druk van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarendveen.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 And oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the faith from going, you can't stop the world from knowing the truth will set you free. adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, un descarante, forma caliente, sabe que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, una bomba provocante.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 Esa boca linda, un descarada toma caliente. Sabe que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda. back the bring back the one, the one. holy grail grew from the drama. Only wanna do it once real bad. me make that shit last. 6.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...